Dat doen ze door te werken met groepscontracten, ontdekte mijn collega Nina van NOS op 3. Dat houdt dus in dat je dus geen eigen contract hebt voor je eigen kamer, waar er staat van nou deze is 300 euro, eh, dit huur jij. Maar dat je eigenlijk met eh, de hele groep waarmee je het huis deelt één contract hebt voor het volledige huis. En dan huur je een, nou, een soort huis met een gezin. En hoeveel verhuurders zich dus niet aan het puntsysteem voor kamers te houden. Ja, de Woonbond wil dat de regering ingrijpt en de regels aanpast. Verschillende plekken in Rusland zijn vannacht aangevallen door Oekraïense drones. Het zou gaan om de grootste droneaanval sinds het begin van de oorlog. Er zijn onder meer een elektronicafabriek, een tv-toren en een haven geraakt, zegt mijn collega Gien. En het belangrijkste wel is de, het vliegveld in Pskov. Dat is een stad eh, op 700 kilometer afstand van Oekraïne maar liefst. Aan de grens bij Estland en Letland. Daar zijn vliegtuigen geraakt en uh, volgens getuigen ook in brand, eh, in brand gevlogen. Ja, het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt. En een opvallende actie in New Delhi in India. Daar is volgende week de G20. Een belangrijk overleg over geld tussen 19 landen en de EU. Maar in New Delhi is veel overlast van rhesusapen. Die stelen eten en vreten allerlei bloemen en planten op. En nu is de organisatie bang dat die beesten te dicht in de buurt van de wereldleiders gaan komen. Nou, daar hebben ze een bijzondere oplossing voor. Zo'n 40 mensen gaan apengeluiden maken. Ah! Ja, en het zijn ook nog eens specifiek langoeraapgeluiden. Dat is een grotere soort waar de racesaap dan weer bang voor is. En zo blijven die apen hopelijk bij de presidenten en ministers uit de buurt. Het weer, nog wat buien, maar vanmiddag ook zeker opklaringen bij een of 19.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 of had winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De laatste dagen van augustus en de eerste dagen van september staan in het teken van wisselvalligheid. De zon laat zich weliswaar geregeld zien, maar deze wordt regelmatig afgewisseld door bewolking en buien. Vandaag neemt de zuidwestenweer in kracht wat toe en bestaat het weerbeeld uit opklaringen, wolken en een paar onweersbuien. De temperatuur blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Morgen blijft het waarschijnlijk nog wel even licht wisselvallig met zonnige periodes, maar is er ook kans op een paar buien. De temperatuur lijkt wel iets omhoog te gaan. Bij de start van september, op vrijdag, lijkt het echt na zomerweer er voorlopig nog niet in te zitten. Maar met 20 tot 23 graden is het ook in het volgend weekend niet bepaald fris voor de tijd van het jaar. to the sun Elton John met Circle of Life. Zondag 3 september van 4 uur afsmiddags tot 5 voor 12. De derde en laatste editie van Zandvoort Alive in het festivalseizoen van 2023. De festivals van Zandvoort Alive zijn gratis toegankelijk. Er is wel een 20-plus deurbeleid. Mango's Beach Bar, Strandpaviljoen nummer 15. Paul McCartney en Wings met Mul of Kintyre. The sun sets on fire as he carries me home to the Molokin time. time, oh mist rolling in from the sea. My desire. Yesterday, yesterday, yesterday. De Jansen Baggerband is een Limburgse band uit Susteren die in 1979 werd opgericht. Tot grote hits na sollicitaire is het niet meer gekomen. De gekte om optredens werd wat minder. De band nam afscheid van de grote shows in grote tenten en ging spelen in intieme setting kort op het publiek met interactie die tijdens grote concerten niet goed te realiseren waren. In december 2007 speelde de band in de Schouwburg van Sittard in een aangepaste setting voornamelijk de rustige nummers van de band. Gedeeltelijk akoestisch, maar vooral heel klein. In 2019 viert de band zijn 40-jarig bestaan met speciale theateroptredens en een nieuwe cd getiteld 40. Deze werd Tevens ook de LP en muziekcassettes uitgebracht. Hier zijn de Jansen Band met Solliciteren. Schrik maar op nee. eens te geest nog een bent, misschien wel nog een loesje bent, Misschien gisteren wat kieken naar de Janse bent.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 Dat is 3 euro, inclusief koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden kan via Linda Oudendijk, L.Oudendijk, plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 3040700. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur. De locatie, de Blauwe Tram. En er is een open dag op 5 september.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 Cliff is daar het levend voorbeeld van. In 1958 zijn eerste hit met Move It en daarna volgden er nog tientallen als soloartiest of samen met de Shadows. It's All in the Game was oorspronkelijk een nummer van de Amerikaanse Tommy Edwards... die in 1958 in Amerika een hit mee scoorde. Cliff deed het in Europa een stuk beter. In diverse landen, waaronder Nederland, scoorde hij hoog met It's All in the Game. Many a tears has to fall, but it's all in the game. Cliff Richard met It's All in the Game. has to fall But it's all in the game All in the wonderful game That we know as love You have words him And your future's looking dim But these things Your heart can rise above Once in a while he won't call mm, But it's all in the your side with a sweet bouquet.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 Die wordt dus vandaag 73 jaar. Peter Makai, een Roemeense geboren zanger. En Peter is geboren in 1949 en die wordt 74 dus jaar. Hij is bekend geworden onder de naam Peter Maffay. Is een in Roemenië geboren zanger die bekend werd met de hitballade Doe. Zijn carrière begon in 1969 met deze single. De single werd in 1970 een groot succes en is een van de grootste hits uit de jaren 70. Het nummer stond 28 weken in de Duitse hitparade. Het lied werd in 1971 opnieuw uitgebracht en stond in Nederland vijf weken en in België vier weken op de eerste plaats in de hitlijsten.